Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Syrië komt de hulp na de zware aardbeving moeilijk op gang heeft te maken met de burgeroorlog die daar al 12 jaar aan de gang is. Dat legt correspondent Daisy Moore uit. Je kan op de kaart kijken en denken, ehm, handig, Zuid-Turkije ligt dicht bij Aleppo. Eh, daar ben je dan ehm, wellicht snel, maar zo eenvoudig gaat dat niet in het Syrië van vandaag. Want dan moet je eerst oppositiegebied eh, door en dat is onmogelijk om via oppositiegebied naar bijvoorbeeld een stad als Aleppo eh, te gaan. Op Utrecht Centraal wordt vandaag geld ingezameld voor de slachtoffers in Syrië. Tamara Loes heeft familie in het getroffen gebied... en weet ook hoe lastig het is om het land te bereiken. Nu vanuit Turkije is het dicht. De grenzen zijn dicht. Ook vanuit Al-Assad kant is het ook dicht. Dus dat is waarom hebben we gekozen voor eh, geld inzamelen... in plaats van eh, eh, spullen. Dus met 3 euro kan je echt heel veel water kopen daar. is, het is anders dan hier. Of echt een tent kopen voor familie. In dat land en in Turkije zijn in totaal al meer dan 8100 slachtoffers geteld. Het internationale team dat de MH17-ramp onderzoekt... komt vandaag met zijn laatste conclusies. Het is vooral de vraag of het bij drie veroordelingen blijft... of dat er nog meer aanklachten komen. De drie zijn trouwens niet opgepakt, maar wel veroordeeld tot levenslang. Nabestaanden van MH17-slachtoffers hopen dat er nog meer mensen voor de rechter moeten komen. En met de trein van Leeuwarden naar Groningen of andersom om naar school of studie te gaan. Nou, vandaag kan het niet. Er wordt nog steeds gestaakt bij veel regionale vervoerders. Check dus even je reisapp voor je de deur uitgaat. En vannacht was het zover voor basketballegende LeBron James. Hij scoorde zijn 38.388ste punt in zijn carrière in de NBA. Coming the end of the third quarter. LeBron James, a shot in history. LeBron stands alone! Daarmee breekt hij een record wat al meer dan 30 jaar stond. Het weer nog een beetje hetzelfde als gisteren vandaag. De dag begint koud en vooral in het noorden ook mistig. Daarna trekt het overal open en wordt het behoorlijk zonnig bij 5 of 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één hele lange file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam... door een ongeluk met twee auto's bij knooppunt Zaandam. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is bijna een uur.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 heeft in de afgelopen avond en nacht zes mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De meeste docenten die geschiedenis en maatschappij leergeven op middelbare scholen... maken discriminerende incidenten mee in en rond de klas. Dat kunnen kwetsende opmerkingen over joden zijn... maar ook over homoseksuelen en moslims. Restpartijen van etenswaren worden steeds vaker door fabrikanten en winkelketens verkocht aan opkopers. Die verkopen het dan weer door aan verschillende discountwinkels... waar klanten de producten voor een lagere prijs kunnen kopen. Het weer, vooral in het noorden kan het nog mistig zijn.